Raymond Seré met het NOS-journaal. De Europese Commissie EU-landen opheft. Afgelopen ochtend noemde Eurocommissaris Dalli van Volksgezondheid het importverbod al buiten proportie. In een brief van de Russische regering schrijft hij dat uit testresultaten van Spanje en Duitsland blijkt dat de komkommers niet de bron vormen van de EHEC-besmetting. En ook schrijft hij dat de besmetting voornamelijk beperkt blijft tot het noorden van Duitsland. In de Amerikaanse stad Arizona zijn bij schietpartijen zeker vijf doden gevallen. Onder hen is een man van 73 die volgens de politie vermoedelijk vier mensen heeft doodgeschoten en daarna zichzelf. Eén dode viel in de stad Yuma, de andere bij schietpartijen in de omgeving van de stad. Een van de slachtoffers is een advocaat, zegt de politie in Arizona. Bij de schietpartij viel één gewonde. De politie heeft nog geen idee wat het motief was van de schutter. In Johannesburg is Albertina Sisulu overleden, een van de vrouwelijke boegbeelden van de strijd tegen de apartheid in Zuid-Afrika. Ze speelde een belangrijke rol in de Vrouwenbond van het Afrikaans Nationaal Congres. Albertina was getrouwd met Walter Sisulu, een vooraanstaande strijder tegen apartheid die bijna 25 jaar met Nelson Mandela op Robben-eiland doorbracht. Albertina Sisulu was 92 jaar. Bij een olieraffinaderij in Wales heeft na een explosie een grote brand geboet. Ambulancemedewerkers zeggen dat er bij die brand slachtoffers zijn gevallen, maar dat kan eigenaar Chevron niet bevestigen. Op dit moment wordt nagegaan hoeveel mensen er op het moment van de explosie aan het werk waren en of die allemaal terecht zijn. De brand woedde op het terrein van de Pembroke raffinaderij in het westen van Wales. Over de oorzaak is nog niets te zeggen. En dan het weer. Het is vannacht helder en droog. Morgen overdag en ook zaterdag is het zonnig en warm.